7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet onderzoeken wat er waar is van berichten dat Turkije vluchtelingen terugstuurt naar oorlogsgebieden in Syrië. Premier Rutte vindt dat het niet aan Nederland is om zo'n onderzoek te organiseren. Tijdens een debat over de deal met Turkije in de Tweede Kamer pleiten veel partijen voor onafhankelijk toezicht op de uitvoering van de afspraken. Mogelijk kan de UNHCR daar een rol in spelen. Een meerderheid steunt de overeenkomst met Turkije wel. Die overeenkomst moet vooral een einde maken aan de stroom vluchtelingen die naar Griekenland komt. Opnieuw zijn mensen aangehouden in verband met de Molotov-cocktail... die in februari naar een moskee in Enschede werd gegooid. Eerder werden al een man en een vrouw opgepakt. Gisteravond zijn twee mannen van 24 en 36 uit Enschede aangehouden. De Molotov-cocktail werd op 27 februari tegen de gevel gegooid. Het brandje dat ontstond werd door enkele aanwezigen in de moskee geblust. De man die kort daarna werd aangehouden wordt door het OM gezien als hoofdverdachte. Hij wordt verdacht van poging tot brandstichting met terroristisch oogmerk. Op een grote bouwplaats in China zijn bij een ongeluk met een bouwkraan zeker 18 doden gevallen. Volgens Chinese staatsmedia zijn er 19 gewonden, van wie er vier ernstig aan toe zijn. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg in een stad in het zuiden van China. De kraan viel bovenop een aantal bouwketen die door bouwvakkers als slaapruimte werden gebruikt. De kraan zou zijn omgevallen door de harde wind. Op een woonwagenkamp in Breda heeft een lid van een arrestatieteam een man neergeschoten. Het is niet bekend waarom er is geschoten. De 41-jarige bewoner van het kamp is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet ernstig gewond geraakt. Het arrestatieteam was op het kamp vanwege een rechercheonderzoek. Wat dat onderzoek inhoudt is niet bekend.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 Max is net naar huis, maar we zijn niet te stoppen. Kingston, not with it. With It, Kensington, 2 uur ZFM Beachmasters. Woensdag 13 april, jaargang 1, aflevering 6. Kan je me praten, Kasper? help. Ja, ik ben er nu dus... Eh, Welke komt hiernaast? Wat zie je daar staan? De eerstvolgende. Even kijken, volgens mij is het Justin Bieber, de eh, Love Yourself of niet? Ja, hallo meneer eh, Mulder. Yo. Ja, hallo, hoe is het met u? Ja, goed met u dan. Ja, lekker. Waar loopt u dan? U bent een beetje slom, want de gast is alweer weg. Ja? Je bent live op de radio. Hij was gewoon speciaal voor jou hier. weet je wat het leukste is? Jij hoort jullie niet, maar mij wel. En uh, iedereen hem ook. <laughs> wat? Ja, je bent live op de radio, mag dat? Nee, dat kan niet, want ik bel je mobiel. Ja, dat maakt niet uit. Gewoon mijn mobiel tegen die microfoon aanhouden, dan doet hij het ook hoor. Nou, dat werkt niet hoor. Dat is niet zo goed. Als dat je wel op telefoon voor doet. dan moet jij, moet jij, maar even terugluisteren straks. Maar eh, nee, je gast is weg, en, eh, maar we hebben het er zo wel even over, ja?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 Met Love Yourself. You Dit is echt Maurice's nummer. Wat zegt hij? Hey papa. Hey, eindelijk draai je, Jonas, draai je eindelijk je eigen nummertje. Want jij bent een echte believer, hè, hoorde ik. Eh, helemaal geweldig dit. nou, was eh, tegenwoordig eh, Justin Bieber Love Is echt een mooi nummer. Hey. die viezerik uh, die gaat... Nou, zie je, dit nummer past precies bij Get Out. Je zit gewoon aan mijn gond. Oh. She roll over there I know you was gonna show up. Ladies, let your hair down. Let your hair down. We's about to get down. Oh my, oh my, oh my God. This girl straight and this girl not. Tipsy off that peach like. La, la, la. lang lang lang lang lang jeans so tight I can see loose change. Do your thing, thing, girl, do that thing, like. Cut pretty basic girls trying to each other. And the mother cover freaks who ain't none but trouble. Baby, I'ma tell some I love you. People all around the world, sexy motherfuckers. ugly. Get ugly. too sexy too sexy Damn, that's ugly. Bruh. I can't, I can't even lie. I'm about to be that guy. Someone else gonna have to drive me home. Bang a bang a ring a the vibrate that thing. Get ugly. Diddly, diddly, Get ugly. Diddly, diddly, diddly, diddly. Diddly, diddly, diddly, Damn, that's ugly. baby, I In A Good Time featuring Pitbull. En daarvoor je Jason Derulo met Get Ugly. Zomer of winter, altijd weer ZFM. GCA, I Bring to Wonder.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 John Hyatt, uh, have a little faith in me. Even een tijdje En het is half acht, dat is tijd voor het weer vandaag met Casper. Eh, het weer uh, van Metercube voor, de avond, eh, morgen en overmorgen. Een afwisseling van zon en wolken en een lokale bui. Mogelijk met onweer en hagel. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en op steeds meer plaatsen mist. Het koelt af tot lokaal 3 graden. Morgen net als vandaag flink wat zon, later stapelwolken en enkele regen- of onweersbui. Het wordt 15 graden. Vrijdag 89 Met vriendelijke groet, Casper Geurensson. Dankjewel, Casper. En we hebben nog eh, één file vandaag. En dat is op de A12 Lunette Oude Rijn. Zes minuten vertraging tussen knopen Lunette en Gallenkopperbrug. Linkerrijstrook is afgesloten. En er is staat een file van 2,8 kilometer. En wij gaan verder met Holding van Vloem. steeds naar ZFM Beachmasters. Zomer of winter, altijd weer ZFM. En wij gaan verder met Flux Pelvian met Emotional. personeel van, eh, Jonas, moet ik heel eerlijk zeggen. <laughs> En ik word er nat van. Ja? Hé, hey, meneer Braast. Hey. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor Willem. Willem Puur. I'm back. En eh... kan je de game wat harder zetten van uh, drie? Ben je zo zacht dan? Ja. Ja, dat is beter. Ja, dat klinkt een stukje beter. Ja, dat klinkt een eh, oh. stuk beter meteen. Kasper wil er ook bij, horen, ik net gezellig. Hé, hey, maar eh, Jonas, eh, je hebt nu eh, tussen 6 en bijna 8 uur ZFM Beachmasters gedaan. Fietsmasters. Je fietsmasters, nee, Beachmasters. Ja, dat klopt. En je hebt het niet alleen gedaan. Je hebt naast je Casper Geuringsen gehad. Hey, applausje voor mezelf. <laughs> en hoe ging het met Casper? Was eigenlijk een, een, bijna een nieuw talentje binnen de omroep natuurlijk. Ja, nog een paar kleine hoe noem je dat? Een paar kleine knopjes bijdraaien? Nou, keurig. Hey, zo direct om 8 eh, uur begint eh, Willem Bruis terug van weg geweest. Eh, ver weg, hè? Ver weg Heel ver weg was hij zelfs. Ik heb een microfoon, ik heb een koptelefoon. Daar, kom eens even hier. Ik ben er nog helemaal niet. Ja, je, bent, je bent, er wel, wel want ik hoor je gewoon op de koptelefoon. Je bent weer nieuw. Goedenavond. Goedenavond, jongen. Een hele goede avond. Ja, dat was ik weer. Ja, hoe is het nou met je? Ja, uh, klepper de klepper. Wil je de microfoon praten, alsjeblieft? goed, hè? Ja? Ja, nee, dat gaat wel goed. Hij is de een beetje, hij is een beetje weer goed? Ik moet, uh, ik moet er even een beetje wennen, zeg maar. Heb je wel een gasklep gehad? Of, uh... Wat, de week? Een gasklep gehad? Een gasklep? Nee, niet. Een hardklep. Een hardklep. Oh, een hardklep. Ik dacht een gasklep. Hey, eh, Willem, afgelopen maandag was je toevallig even in de studio. Ja. En toen mocht je meteen acte de présence geven. Ja, dat was, dat was, een, dat was een foutje. ik kwam hier eigenlijk op de koffie, eventjes bij, bij Charles en nou ja, goed. Eh, ik zag allemaal mensen rondom de studio. En ik heb gevraagd, wat zijn jullie aan het doen? Ze zijn van, nou, eh, Dolly, uh, de die is zijn stem kwijt. Dus we zijn dan met z'n allen de stem aan zoeken. Oké. Maar niet gevonden, dus ik ben maar twee uurtjes blijven zitten. Ja. Maar het ging volgens mij hartstikke goed afgelopen ik maandag. Ik weet het niet. Ik heb nou, zelf niet Want ik van gehoord heb wel. Oh, is dat zo? Ja. Oh, en dat was eh, eigenlijk weer een klein beetje je vuurdoop. En eh, zo direct tussen 8 en 10 eh, ga jij weer zitten. Ja, ik Dan ga jij twee uur lang... Twee uur lang ga jij bruisen. En met wat ga je bruisen twee uur lang? Nou, we beginnen rustig met de blues. Met ja, een opstartertje noemen we dat. Als opstartertje, ja. De, en de meeste luisteraars die weten wel wat ik bedoel. Ja, dat denk ik wel. Jouw vaste luisteraars, en er zijn er een eh, hoop. Het zijn er, eh, het zijn er Die weten dat uh, sowieso. We moeten daar nog even in Engels voor verwoorden, want zij hebben ook in Canada en zo zitten. En Nieuw-Zeeland. Ja, ja, maar dat hebben wij ook, hè. Ja, wij, deze luisteren ook. Joker bijvoorbeeld. Joker? Dus eh, ah, Toronto, nou Ontario. even, kijken, even kijken waar Perry. Weet je waar, wat het leuke is? Waar ze allemaal begonnen zijn in de nachtuitzendingen. Hè? Want zijn hun tijden. Want er zit met een tijdverschil van 6 uur, 7 uur. Ja, in de nacht is dan luisteren. En, de nacht eh, is het eigenlijk eh, ja, tot Singapore toe. Singapore? Singapore. Daar komen ze Singapore. Ja. Heb je daar speciaal muziek voor? Ja. En dat is dan? Uh, Singaporese tango. Oh, dat ook. <laughs> Maar ik dacht dat je blues ging doen. Even ga ik blues doen, ja. Singaporese blues, wat is dat? Noem ze een nummertje van de Singaporese blues. Dat is hetzelfde als de Europese blues. Ah, alleen de andere kant. Alleen op de Singaporese. Before sunshine. Zoiets? Ja, nou, weet je wat? Ik denk dat ik stop en de microfoon open laat staan. Dan kan je 20 minuten lang gaan zingen. Nou ja, nou zullen we het even net niet doen. Hey, eh, volgens mij, Jonas, heb jij weer een eh, mooie plaat klaarstaan. Ja, heel toevallig heb jij deze ook. Ja, dat klopt. Staat in de eh, Euro Breakdown in Nummertje de Europese top 40. Nummertje 29. En dan heb ik het eh, natuurlijk over Vice. Eh, dat is een, een van de, de, de onbekendste... Onbekendere Nederlandse artiesten, zangers is dat. En Everjack die heeft een programma opgezet. die heeft een hele groep om zich heen. In plaats van dat hij nou de internationale artiesten pakt... pakt hij de, de nationale artiesten. En Vice is er één van. En met het nummer Hey heeft hij meer dan 7 miljoen views gehad op YouTube. En dit is dan eh, de eerste single met eh, Hey van eh, Vice featuring Afrojack.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 I know when you're gone, you're just looking for a little sign of love. I said, Hey, would you come with me? I say, Hey. everything a matter featuring eh, Everjack. Nummer 1. Nummer 29 eh, afgelopen week in de Euro Breakdown eh, geweest. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. Wat een reclame. Ja, even een beetje crosspromotie. Zo direct om 8 uur begint Willem Rijst met zijn blues. En iedereen die van de blues houdt kan natuurlijk inbellen en meepraten erover. Je luistert op dit moment nog steeds naar ZFM Beachmasters hier op ZFM Zandvoort. En we gaan snel door met uh, Fifth Harmony. Work from home. En uh, ik weet niet hoe het met Jonas zit, maar uh, die houdt wel van werken vanuit thuis. Vanuit gewerkt. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture, I'ma get you fired. I know you're all always know I'll make it feel like a vacate, turn the bed into an ocean. We don't need nobody, I just need your body. Nothing but cheating between us, ain't no getting off early. I know you're all. for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time, she. She ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with me. Ooh, she the babe, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' choose, she finesse. I fight, boom, she take that. Put in Work home. En in het tussentijd komt echt uh, Bigfoot naar binnen stompen hier de studio in. Alles trilt. En wij gaan snel verder met Cheat Coast en Chris Coast Amsterdam. Met het nummer 6. Sorry. place. X crisscrossed Amsterdam met Sex. Sex met S e X. Voor de dialecten onder ons. Wat zei je, fan? Oh, oh, mag niet zeggen. Seks. Oh, oh, En dan komt er eens klaar. <laughs> en wij gaan verder met Fleur East met Sax. Met S A X. game. it sound so sweet when they say my name. I said. Ja, we hadden net SEX, weet je wel. Anders eh, wordt het toch verwarrend. Oké. Okay. bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van ZFM Beachmasters. Dit is aflevering 16 van eh, woensdag 13 april 2016. Vrijdag zijn we weer van 7 tot 9. Alleen dan eh, ZFM Beachmasters Welcome to the Weekend. Samen met Tim Koemans en Justin Luiter. Ik zeg eh, bedankt voor vandaag en tot vrijdag.